ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. D66 is de winnaar geworden van de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de verkiezingsdienst van persbureau ANP is die partij niet meer in te halen door de PVV. Alleen zijn nog niet alle uitslagen binnen, want de gemeente Venray in Limburg heeft de uitslag nog niet doorgegeven. En ook moet het aantal briefstemmen nog worden geteld. Maar toch zegt het ANP dat dat niet meer het verschil kan maken. Toch gaat het tellen daar in Venray natuurlijk gewoon door. Dat proces lag daar een tijdje stil nadat er in het gemeentehuis brand uitbrak. En nu zijn vrijwilligers druk in de weer om die stemmen zo snel mogelijk door te geven. We gaan als allereerste nu eh, controleren eh, of ja, alles op partijniveau ligt. En dan gaan we de partijen tellen en dan gaan we vervolgens ook nog eens op persoon tellen. Dus een volledige telling doen we om er zeker van te zijn eh, dat alles goed is gebeurd. Ja, daarna is nog wachten op de uitslag van de briefstemmers uit het buitenland. Die wordt maandag verwacht. En de schatting is dat zo'n 90.000 mensen dat hebben gedaan. Ander nieuws dan. Vakbonden, de clubs die opkomen voor de rechten van werknemers, krijgen steeds minder leden. Maar er is wel wat opvallends te zien. Want steeds meer jonge mensen onder de 45 jaar weten de vakbonden te vinden. Zo ook Casper, die nu als voorzitter actief is bij CNV Jongeren. Ik had een nul uren contract en ik werd tijdens dus de lockdown gewoon op non-actief gezet. En ik dacht echt, hoe kan dit gebeuren? Nou, toen een vriend van me die zat bij de vakbond en die overtuigde me om op die manier bij te dragen aan een organisatie die ervoor zorgt dat dat soort dingen minder gebeuren. En ook zijn er meer vrouwen lid geworden van een vakbond snoep of ik schiet. Het is 31 eh, oktober en dat betekent Halloween. Ja, dan kan je natuurlijk eh, vieren door langs de deuren te gaan of naar een pretpark toe te gaan. Maar griezelen kan ook gewoon in een carwash in Halfdorp. Daar wordt je auto omsingeld door horrorclowns en allerlei enge types met kettingzagen. En dat doen ze best overtuigend hoor. <laughs> ik heb hier drie huilende kinderen in de auto. Ik pies in mijn broek. Geweldig, heerlijk dit. Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Ja, Halloween werd in Nederland eh, na coronatijd een stuk populairder. Gaan we naar het weer toe. Het is eh, grijs met in het westen vanmiddag misschien wat motregen.